7 uur. Raymond Seré met het NWS Journaal. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat het achteraf gezien geen goed besluit was om het nieuwe PGB-systeem al op 1 januari in te voeren, maar volgens de staatssecretaris waren er geen goede alternatieven. Van Rijn betreurt het wel dat de invoering niet goed verlopen is. Als de invoering niet goed verloopt raakt dat mensen en dat raakt mij ook, zei hij in een debat in de Tweede Kamer. Daar moet hij voor de zesde keer uitleg komen geven over de problemen met de uitbetaling van de PGB's. Van Rijn zegt dat hij het systeem stap voor stap wil verbeteren en hij is er nog steeds van overtuigd dat het nieuwe systeem van persoonsgebonden budgetten de beste oplossing is. De voormalige terreurverdachte Jermaine W. is waarschijnlijk gedood bij een bombardement in Syrië of Irak. Jermaine W. werd ooit in verband gebracht met de Hofstadgroep. Het was een groep jonge Nederlandse moslims rond Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Jermaine wordt vervolgd, maar niet veroordeeld. Geen Stijl schreef vanmiddag dat Jermaines broer een bericht over de dood van Jermaine op Facebook had geplaatst. En de advocaat van de familie zegt dat hij geen reden heeft om aan het overlijdensbericht te twijfelen. De republikein Jeb Bush doet mee aan de race om het Amerikaanse presidentschap. De voormalige gouverneur van Florida gaat op dit op 15 juni officieel aankondigen. Bush wordt gezien als een van de belangrijkste tegenstanders van Hillary Clinton. Hij komt uit een presidentiële familie. Zijn vader was president en zijn broer George was president. Tot 8 uur vanavond is een van de buizen van de Westerschelde-tunnel afgesloten... omdat een gestrande vrachtauto moet worden weggesleept. De vrachtauto botste halverwege de middag direct na het verlaten van de tunnel tegen een pijlwagen... en kwam dwars over de weg te staan. Lucie Savarova heeft op Roland Garros voor het eerst in haar loopbaan de finale van een Grand Slam toernooi bereikt. De 28-jarige Tsjechische won in de halve finales met 7-5, 7-5 van Anna Ivanovic. Eerder had Savarova de Russische titelverdedigste Maria Sharapova al uitgeschakeld. En dan het weer... Nog zonnig, morgen ook zonnig, met in het westen ook wolken. Het wordt zeer warm, 27 tot 33 graden in de avond vanuit het zuidwesten. Zware buien met onweer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is nog niet voorbij. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... Verknoopt 1 Nes, 3 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam... Tussen Naarden en Muiden 8. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude 5 kilometer. Er zat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Knoop het Gouw en Harmelen 18 kilometer. Er staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor afrit Berkman Rode Reis 11 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan ook omrijden via Gouda... Over de A12 en dan de A20. Op de A20 hoek van Holland richting Rotterdam. Tussen afrit Westerlee en Vlaardingen. 6 kilometer na een ongeluk.